Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk wil volgend jaar geen voorzitter meer worden van de Europese Unie. Premier May heeft tegen president Tusk van de Europese Raad gezegd... dat de Britten afzien van het tijdelijke voorzitterschap... omdat ze zich moeten voorbereiden op het vertrek uit de EU. Een autohandelaar uit Zwalmen heeft 100 auto's verkocht die niet veilig zijn. Ze zijn gerepareerd met gestolen onderdelen... of bestaan uit twee delen van schadeauto's die niet goed aan elkaar zijn gelast... De auto's mogen van de Rijksdienst voor Wegverkeer de weg niet meer op. De dienst riep vorige maand zo'n 260 auto's terug voor onderzoek... na een politieinval bij het bedrijf. Na een onderzoek met röntgenapparatuur bleek dat meer dan de helft van de auto's niet veilig was. Een man die vorig jaar in Australië een lerares vermoorde en verkrachtte heeft bekend. De verdachte woonde lange tijd in Zoetermeer. Hij werkte in Australië op een school waar het slachtoffer les gaf. Hij was in de paasvakantie vorig jaar de laatste die haar levend had gezien. De lerares werd op haar trouwdag doodgevonden. De rechter bepaalt later welke straf de man krijgt. Een vrouw die een parachutesprong maakte vanaf een hoogspanningsmast is overleden. De parachute ging niet open. Het ongeluk gebeurde gisteravond in Afferden in Gelderland. Basejumpen vanaf masten of torens is in Nederland verboden. Het KNMI heeft vandaag uitgeroepen tot eerste landelijke tropische dag van het jaar. Iets na 12 werd het in de beeld 30 graden en dat is de maatstaf voor die officiële titel. De afgelopen 30 jaar waren er gemiddeld drie landelijke tropische dagen per jaar. Regionaal gezien is er sprake van een hittegolf in het zuidoosten en oosten van het land. Sinds zondag steeg het kwik daar dagelijks tot 25 graden of hoger. Op drie dagen werd het ook 30 graden. Het weer dan nog, tropisch warm dus, met maximaal 35 graden vanmiddag. Later vanmiddag plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen minder heet, het wordt dan 23 tot 28 graden met geregeld zon, maar ook een enkele bui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer en verderop 3 kilometer bij Hilversum Noord. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is één ook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Dan staat tussen knoop het Velzen en afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer dan ongeluk.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 Welkom terug bij 2 uur. Uh, gaan we allemaal doen? We gaan nog eventjes eh, een nieuwsbericht en eh, agenda en weer en zo eh, voorlezen om half twee. En oh. we gaan de prijs trekken van de winnaar van een diner voor twee bij Storm. Oké. En een hele mooie Marley koptelefoon. Een Marley koptelefoon. Daar, daar toch een, of Marley, ja. Ja, ik blijf daar toch een beetje in hangen hoor. <laughs> in reggae kleuren. Ja, ja ik, ik, zie dan een koptelefoon met allerlei dreadlocks voor me en zo. Ik heb net een mooie foto gezien ja? En het ziet er echt prachtig uit. Oké, met dreadlocks. Zonder. <laughs> Zonder dreadlocks. ja, eh, nou, een beetje teleurgesteld ben ik dan wel, moet ik zeggen. Goed. Ehm, we gaan verder met uh, uh, Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel. on and let the spinning wheel spin. You got no money yeah. you, got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. show. spin a painted pony, let the spinning wheel fly. Blood, <laughs> Sweat and Tears, fool Around, Fell in Love. Ja, dat is deze dus. Elvin Bishop. De andere was Spinning Wheel natuurlijk. Neem me niet kwalijk. Ik ben net het ziekenhuis, moet je me denken. <laughs> beetje in het verhaal zoals ik Piet heb ontmoet eigenlijk. Ja? Ja. Eh, een beetje in de rond lopen knoeien en hup, dat was die. ja, <laughs> nou, nou ja, dan gebeuren er dingen hè? Ja, dat kan. Zeker. Oh, je weet er alles van. <laughs> Elvin Bishop, Pulled Around, Fell in Love. Volgende, tja. Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd waarom je zo'n grote tuinbroek aan moest. Lekker ruim. Lekker, ruim? Lekker ruim. Oké. Kun je alles mee verbergen, hè? Ik ga daar niet verder op in. <laughs> formatie Midnight Runners. Come on Eileen. ik vond het een, eh, een, bijzondere clip altijd, vond je niet? Ja, klopt. Ja, ja. Al een tijdje geleden hoor. Ja. Dat, 1970 ergens? Ga je nou, op mopperen nou over mijn leeftijd? <laughs> ik ben toevallig ouder. Ah, oké. <laughs> Okay. Nou, dit is over een dame die of aan de drugs is of heel groot is. Ik weet ik nooit, nooit heel erg goed. She's so high. Paul Bachman. She's touch, smell, sight, taste, and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. Rijkbare dames, daar gaat hij eigenlijk over. We gaan eh, verder met ook een band. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Brian Ferry zat daarin. Klopt. En um, ehm, zwijmerende meisjes krijg ik dan weer voor mijn geestesoog.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 Pokémon Go is een gratis locatiegebaseerd mobiel spel... dat wereldwijd in juli 2016 werd uitgebracht voor smartphones. Overal zijn voor vooral jonge mensen op straat te vinden... die op zoek zijn naar Pokémon. Jongeren en jongvolwassenen organiseren spontaan Pokémon zoekacties... en halen de vreemdste toeren uit om zeldzame Pokémons met hun mobiele telefoon te vangen. Ook in Zand. Zandvoort houden Pokémons zich schuil op diverse locaties. De Rensbrigade Nederland waarschuwt voor een sterke stroming in de Noordzee. In verband met het mooie weer zullen badgasten naar het strand gaan en verkoeling zoeken in de zee. Vorige week redden de landelijke brigades 23 zwemmers die niet op eigen kracht uit het water konden komen. Vooral muien zijn gevaarlijk. De reddingsbrigade adviseert zwemmers om schuin uit een mui weg te zwemmen... en pas daarna richting strand te gaan. Let op de strandborden die bij de strandopgangen staan... en let op de vlaggen bij de reddingsbrigadepost... waarmee waarschuwingen worden gegeven. Voor tips van de reddingsbrigade om het mooie weer veilig... een dagje aan strand en water te genieten... kijk op www.reddingsbrigade.nl. Maandag 8 juli is Abbol afgetekend golfkampioen van Zandvoort geworden... Hij won met overmacht het Zandvoortse Open... dat voor de 16e keer op de Kennemer Golf en Country Club werd gespeeld. Met een handicap van 16,3 presteerde hij het om met niet minder dan 46 Stableford-punten te scoren. Een ongekende prestatie. Tijdens de herinrichting van de Louis-Davidstraat is er een hoogteverschil ontstaan met het schoolplein en de achterliggende omgeving, zo constateert de Zandvoortse D66. In een brief aan het Zandvoorts College schrijft D66 dat de schoolstraat, het schoolplein en de kanaalweg behoren tot de laagste punten van het dorp. Fractievoorzitter Ruud Sandberger stelt dat er een hoogteverschil van 50 tot 80 centimeter ontstaat. Door de nieuwe hoogte van Louis-Davidstraat ontstaat er nu een soort dijk. Sandberger stelt dat het nieuwe hoogteverschil de doorstroming van het verkeer kan belemmeren... en kan zorgen voor wateroverlast bij regenval. Sinds 30 mei is de gemeente Zandvoort begonnen met een herinrichting van de Louis-Davidstraat... waar de nieuwe woningen worden aangesloten op alle openbare nutsvoorzieningen. Deze straat is nu alleen toegankelijk voor voetgangers... en blijft nog tot en met 1 augustus voor bijna al het verkeer afgesloten. De fracties van Sociaal Zandvoort en PvdA Zandvoort... maken zich grote zorgen over de zandsuppletie van het strand. Het televisieprogramma Hart van Nederland heeft in haar uitzending van zondag 17 juli aandacht besteed aan de gevolgen die zandsuppletie kan hebben voor een kuststrook. Sinds het voorjaar spuit Rijkswaterstaat extra zand op de kust om de kuststrook te verdedigen. Nadat Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden... heeft Sociaal Zandvoort via het buitengewoon raadslid Henk Keur... al eerder per brief vragen gesteld aan het college. Er is een ruiter in de problemen gekomen... en in eh, Zuid-Holland is het drijfzand ontstaan door het opspuiten van zand. In antwoord hierop heeft het college gezegd dat Rijkswaterstaat op ongeveer 750 meter van het strand op 5 meter diepte een zandbank maakt. Strandbezoekers ondervinden hier geen hinder van. Het college zegt dat er geen risico op het ontstaan van drijfstand bekend is bij deze vorm van onderhoud en dat de hulpdiensten daarom ook niet geïnformeerd hoeven te worden. Dan gaan we naar de agenda. Zaterdag 30 juli van 6 uur tot 9 uur s avonds is er een Americana Roots Country and Blues Music Barbecue... bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 10. Michael Knubbe, Timmy Timman en Friends zullen daar optreden. Kaartjes voor de barbecue kosten 15 euro per persoon... en zijn vanaf vanmiddag 3 uur te koop aan de bar van het Wapen van Zandvoort. Zondag 30 juli vanaf 2 uur s middags tot middernacht... bij strandpaviljoen Storm nummer 8 in Zandvoort... het High Tides and Good Vibes Reggae Festival... Er zijn optredens voor andere Prins Jamo, Sister Francis Dredda Triplet, Jamoon en Roots Lines Reggae Band. Tijdens het Reggae Festival kunnen er ook nog Marley Goodie Bags gewonnen worden. De toegang is gratis.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 De temperatuur loopt in het zuidoosten op tot 35 graden... en aan de kust ligt de temperatuur rond de 28 graden. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 19... en er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en de temperatuur ligt aan zee rond de 23 graden. In het zuidoosten wordt het een graad of 30. Er waait een matige wind uit het noordwesten. Dit was het weerbericht. Het liedje van de Yeah. Message in the Bottle. Speciaal voor Ingrid. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Vanwege dat mooie weer. Gewoon lekker een beetje, hè? Ja, Kijk, als ik dit nummer hoorde, moet ik altijd denken... Kun je je Live Aid nog herinneren? Live Aid, ja, natuurlijk. Ja, daar stond Sting op het podium. Alleen met een gitaar. En die zong dit nummer. Ja. En daar kreeg je het hele stadion mee stil. Ja, mooi hè? Zo indrukwekkend. Ja lekkere muziek Ja, vond ik ook wel. de volgende ook wel. Die, eh, die, eh, die mag er ook wel zijn. het hij nou losbarst na deze de prijsvraag, uh, ja, de winnaar bekendmaken. Ja. Gaan we dat doen. Philip Bailey en Phil Collins. Oftewel Genesis Earth, Wind and Fire. Ehm, moet ik nou een drumroffel zoeken voor je? Of zal ik er gewoon een klein muziekje onder zetten? Nou, brandlos. In het kader van Lekker in Zandvoort, luisteraar... hebben we natuurlijk weer een leuke actie geregeld voor jullie vandaag daar gaan we nu de prijswinners van trekken. Allereerst een menu voor twee personen bij Strandpaviljoen Storm. Even husselen. Ze doet het echt eerlijk ook. Ja, tuurlijk. Dat doen we altijd. Daarom hebben mensen ook vaak een dubbele prijs. <laughs> Omdat we gewoon niet kijken. Oh, wat leuk vind ik dit. Sushi Davis. Oh, Onze Amerikaanse fan. Ja. Die mag eten met twee personen. Of voor haar en één persoon. Bij Strand paviljoen Storm. Nummer 8 is dat. Gefeliciteerd, Susie. Ja, ik hou me aanbevolen als gast. Ja. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is de House of Marley koptelefoon. Volgens mij is dat een prachtige koptelefoon. In reggae kleuren. Oh. Justine Bol. Van harte gefeliciteerd, Justine prachtige prijs. Ja, ik wil hem wel zien. Ik wil, kom een keertje hier laten zien. Want ik ben benieuwd hoe het ding eruit ziet. Is goed. Oké. Gefeliciteerd, uh, eh, Susie en Justine. Nou, leuk. Dan, uh, ja, met een kwartiertje dan eh, gaan we dit doen, Ingrid. Ja? Wat gaan we doen? Nou, wat, die, wat die, deze mensen zingen. Dood dan. Ah.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 Die hebben dit nummer ook op hun repertoire staan en die doen dat heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja, dus ja, goed? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wanneer hebben ze weer een optreden? Ik zou het niet weten. Maar, en dat is erg, want ik zit er zelf op dat koor natuurlijk. Anders dan zou ik het niet roepen. Maar ehm, nee, dan moeten we even, eh, even achterhalen. Kom ik op terug. Ja, dat is, beloofd. Ja. ja? Ehm, deze vind ik ook Heel bijzonder en leuk. Cape by the Ocean, DNCE.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 Dus kijk er vooral even op. Om zeker te weten dat je hem hebt gewonnen, of niet. Eh, gaan wij even verder met ehm, ja, live. Kings natuurlijk met Lola. Matter in a club down in Oso, oh, where we drink champagne. It tastes just that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A. Lola! Eh, Kings nog even het eh, publiek vermaken. Zit het er voor ons al bijna op? Jaro? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ben blij dat je weer in eh, goede gezondheid achter de schuiven zit. Dankjewel, dankjewel, ja. dankjewel. Um, zullen we eruit gaan met een heel klein stukje Mika?